uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het CDA sluit zich aan bij de partijen die vinden dat er een verplicht vrouwenquotum moet komen bij beursgenoteerde bedrijven. Ze willen dat de regering het advies volgt van de Sociaal-Economische Raad. Die vindt dat 30% van de leden van de Raad van Commissarissen vrouw moet zijn. CDA en D66 dienen daarover een motie in. Ook GroenLinks, de PvdA en DENK zijn voorstander van het vrouwenquotum. Dat is nog niet genoeg voor een Kamermeerderheid. In de Syrische provincie Idlib zijn zeker 15 doden gevallen... door een aanval van het Syrische regeringsleger. Dat melden reddingswerkers aan persbureau Reuters. Raketten kwamen terecht op een dorp in de buurt van de Turkse grens. Een tentenkamp voor vluchtelingen zou deels zijn verwoest... en ook een kraamkliniek zou zijn geraakt. De provincie Idlib is het laatste gebied in Syrië... dat nog in handen is van de rebellen. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwhuizen is opnieuw gedaald. In het derde kwartaal werden er 13.000 afgegeven. Dat is bijna een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste helft van het jaar lag het aantal vergunningen ook al lager dan vorig jaar. Het CBS denkt dat personeelstekorten en de stikstofcrisis een rol spelen. De omzet van de bouwsector stijgt nog wel. Die lag in het derde kwartaal bijna 9% hoger dan een jaar eerder. Mensen in de bijstand moeten in alle gemeenten verplicht worden om een tegenprestatie te leveren, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om een studie of een stage. Gemeenten zijn nu nog vrij om te bepalen of iemand met een uitkering wel of niet een tegenprestatie moet leveren, maar de staatssecretaris wil één lijn trekken.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 Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we horen. wat dus ik geef het rust.